5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Europese Unie staat geen verder uitstel van de brexit toe. Voorzitter Juncker van de EU zegt dat het nu moet gebeuren. Het is niet duidelijk of hij ook namens de lidstaten spreekt. De regeringsleiders zijn nu bij elkaar in Brussel om de deal te bespreken. Als alle lidstaten het met Juncker eens zijn... moet het Britse parlement zaterdag kiezen tussen de brexit-deal van Johnson... of een no-deal brexit. Dit is precies wat Johnson wilde. Hij kan zo het Britse parlement extra onder druk zetten... om voor zijn deal te stemmen. KPN schakelt mensen die 113 bellen direct door naar het nummer 0900 113. Die doorschakeling geldt voor een groot deel van de klanten. De rest krijgt een algemeen bericht te horen dat het nummer niet bestaat. Vodafone laat weten dat het ook probeert om het nummer door te schakelen. De afgelopen tijd hebben twee mensen zelfmoord gepleegd... nadat ze via 113 geen contact kregen met de zelfmoordpreventielijn. Het kabinet wil dat veranderen, maar dat kost tijd. Snelweg A2 richting Amsterdam is volledig afgesloten vanwege een ernstig ongeluk. Ter hoogte van Breukelen zijn zeker twee auto's op elkaar gebotst. Mogelijk is een spookrijder de oorzaak. Het Malieveld in Den Haag is flink beschadigd door het boerenprotest. Staatsbosbeheer zegt dat het grasveld op verschillende plekken compleet kapot is gereden door de honderden trekkers. Ook ligt er veel afval en gebroken glas. Een aannemer gaat nu kijken naar wat het herstel gaat kosten. Wie dat gaat betalen is nog niet duidelijk. Normaal dient Staatsbosbeheer een claim in bij de organisatie van een demonstratie. Maar het boerenprotest op het Malieveld gisteren was niet georganiseerd omdat er geen toestemming voor was. Het weer dan in de kustgebieden nog kans op een bui vanavond. Later klaart het op. De minima liggen vannacht rond de 10 graden. Morgen begint de dag met wat zon. In de middag gaat het regenen, lokaal met kans op onweer. En aan zee staat een stevige wind. Het wordt opnieuw een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel files op de Noord-Hollandse wegen met veel vertraging inmiddels op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes 11 kilometer, kost je ruim een kwartier extra. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam bij Vinkenveen. Daar is de weg helemaal afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan via Hilversum. De andere kant op op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Breukelen 11 kilometer.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 In the groove, groove, groove, groove. I know. In the groove, groove, groove, groove. guitars and rock and roll shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah. I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it, I'ma eat it. I don't lie, on my dick too conceited. I uh, told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, like. I'ma take her ass down, she bring her friend around, like. I'm a bougie ass nigga, the at home. We poppin' like. I'm in the rose, you don't roll right. My chain shine brighter than a strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation just had me worried about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about cuffing. I wanna see her body, body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Yeah. Especially when I go down on her. Now we fucking, she thuggin', getting loud. Cause we poppin' like. Got your bitch from a mile away. Valentine and that pussy, it's a holiday. Uh, you losing money, I win meals. Dr. J, she gon' follow my lead. Simon says, Paper, paper, I'm riding scrapers in California. Car smell like ammonia, we got that stank on us. Never been an outcast, that snake on you. From the ghetto, but my bitch like Bologna. We in the hood, tatted like a Mexican. Car too fast, give a fuck about pedestrians. Uh, and my section, less niggas, more lesbians. Got your bitch, I'm that nigga. Yeah, we poppin' like. All my bitches got real hair, with the top down, screaming like, hey. Yeah. I'ma take her ass down. She bring her friend around, up like, hey. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We like, hey. hey, hey. But don't be acting like I need you. Yeah, shit. King shit only. Drop top It's 12 past midnight. Don't close your eyes. Your soul's for alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you'll have to share. I want you love. to run away You always have a friend to play You'll never go out on your own In me you will find a home seem to have the words to tell you exactly how I feel. But then I see that smile, and I haven't got a choice, oh no.